Lot Lewin met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat minister Slop te weinig doet aan de problemen met het passend onderwijs. Dat is het systeem waarbij leerlingen met fysieke of mentale problemen extra zorg krijgen binnen het gewone onderwijs. Volgens de Kamerleden zijn er te veel kinderen die thuis zitten en is de werkdruk voor leraren te hoog. Minister Slop erkent dat het niet vlekkeloos loopt en zei maandag al dat hij met maatregelen komt. Maar de Kamerleden vinden dat vooral de bureaucratie harder aangepakt moet worden. De reddingsbrigade waarschuwt strandgangers voor een sterke aflandige wind. Ook staat er een sterke stroming. Daardoor is het levensgevaarlijk om met een luchtbed of andere drijfmiddelen het water op te gaan. De strandwachten halen alles wat drijft preventief uit het water. Ook wordt het afgeraden om bijvoorbeeld achter een bal aan te zwemmen als die wegdrijft. Door de sterke stroming kunnen zwemmers snel in de problemen raken. Marokko heeft een Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen... vanwege een uitspraak van minister Blok... over de straffen voor protestleiders in het RIF-gebied. Blok zei vorige week dat die straffen aan de hoge kant leken. De Nederlandse ambassadeur zou in het gesprek hebben benadrukt... dat Nederland zich niet wil mengen in de lokale rechtsgang... en dat de regering het hoger beroep in de zaak afwacht. Bij de dierenambulance in Dordrecht is vannacht een explosie geweest. Twee konijnen zijn dood, vermoedelijk van de schrik. De eigenares van het brand spreekt van een mislukte aanslag. Er zou zwaar vuurwerk tegen de ruit zijn aangeplakt. De dierenambulance wordt volgens haar al een paar weken bedreigd. Aanleiding is mogelijk een mislukte reddingsactie... waarbij een paar kuikens zijn omgekomen. Het NK wielrennen op de weg is gewonnen door Mathieu van der Poel. Hij was de snelste in een sprint van een grote groep. Danny van Poppel werd tweede. Titelverdediger Ramon Sinkeldam eindigde als derde. Van der Poel is veldrijder en mountainbiker en rijdt af en toe op de weg. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Het is 24 tot 28 graden. Het blijft vanavond nog lang warm. En ook morgen is het droog en zonnig.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 The The comes when the crisis is the media The heroes return and the royalty attend while the angel learn the never in the city in gentlemen. the never in the city in gentlemen. never The heroes return and the attend while the that the pain you learn pretty, a pretty man by.